Michel Koenen met het NOS-journaal. Hoge straffen en de zogeheten vergismoord op DJ Jordi Latumahinja. Een van de schutters moet 30 jaar de cel in. De opdrachtgever van de liquidatie kreeg 26 jaar. De bestuurder van de vluchtauto 18 jaar. In totaal stonden zeven verdachten terecht. De DJ van 31 werd vermoord in het bijzijn van zijn vriendin en dochter van twee. De schutters openden met semi-automatische wapens het vuur op het gezin... toen die in de auto aankwamen bij hun appartement in Amsterdam. En de moord was een vergissing. De schutters hadden hem aangezien voor een drugscrimineel die in hetzelfde complex woont. De zwangere vrouw die maandag in een bakkerij in Hulst een hartstilstand kreeg, is overleden. De baby ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vrouw werd onwel in de bakkerij. Hulpdiensten voerden ter plekke een keizersnede uit en reanimeerden de vrouw. De vrouw en de baby zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het Joods monument in Utrecht is twee weken voor de dodenherdenking besmeurd met bloed. Op de zeven meter lange gedenkmuur staan 1239 namen en overlijdensdata van Utrechtse Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. De politie gaat ervan uit dat de muur met opzet is besmeurd. Een paar uur na de bekladding is het monument schoongemaakt. Een ongeluk met een vrachtwagen vol chocola heeft een deel van een Poolse snelweg veranderd in een grote chocoladereep. De vrachtwagen kwam in de buurt van de stad Posnan in de vangrail terecht en kantelde. Daarop is zo'n 12 ton vloeibare chocola op de weg gelekt. de 5 centimeter dikke laag is verspreid over ongeveer een kilometer. En doordat het buiten afkoelt begint de chocola te stollen. hulpdiensten proberen de weg schoon te spoelen met warm water. Het weer nog eerst zonnig, maar later volgen stapelwolken.